Michel Koenen met het NOS-journaal. Acht tennissers niet zeggen om welke spelers het gaat. De tennissers zouden nooit zijn geschorst. Vrouwelijke vluchtelingen krijgen tijdens hun reis naar Europa... vaak te maken met geweld en seksuele intimidatie. Dat stelt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie sprak met 40 vrouwen en meisjes... die allemaal de oversteek van Turkije naar Griekenland maakten... en vervolgens doorreisden naar Duitsland en Noorwegen... Ze voelen zich vooral bedreigd in Hongarije, Kroatië en Griekenland. Zo lagen ze daar s'nachts op slaapzalen met honderden mannen. In Bagdad zijn drie Amerikanen ontvoerd door leden van een onbekende militie, bevestigt de Amerikaanse ambassade in die stad. Een woordvoerder zegt dat er nauw wordt samengewerkt met de Iraakse regering om vast te stellen waar de Amerikanen zich bevinden en wie ze in handen heeft. En de huismus is opnieuw het meest geteld bij de nationale tuinvogeltelling. De koolmees eindigde op 2 en de merel op 3. De spreeuw scoort slecht. Dat is niet verrassend, want de spreeuwenstand neemt in Nederland en andere Europese landen al jaren af. En dit jaar deden bijna 50.000 mensen mee aan de nationale tuinvogeltelling. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen door opvriezing. Het koelt overal flink af. In het noordoosten tot wel min 9. Daar is ook kans op mist.